uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het probleem van veroordeelde criminelen is volgens Nieuwsuur de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Drie jaar geleden ontbraken er 10.000 profielen, dat is nu opgelopen tot ruim 21.000. De profielen die zouden volgens de wet wel in de landelijke DNA-bank moeten zitten. Deskundigen vrezen dat door het ontbreken van de profielen honderden misdrijven onopgelost blijven. De politie heeft drie mensen opgepakt voor schietpartijen in Delft. Ook zijn twee huizen doorzocht. Afgelopen weken werd er drie keer geschoten op panden in de stad. Eerder ontplofte er ook al een granaat bij een koffieshop. Ondanks goede beleggingsresultaten van pensioenfondsen zit er voor veruit de meeste deelnemers voorlopig geen pensioensverhoging in. Dat zegt de Nederlandse Bank, die heeft de herstelplannen van de fondsen geanalyseerd bij de grote fondsen dreigt nog altijd dat ze over twee à drie jaar moeten korten als de situatie niet verder verbetert. En scheidsrechter Björn Kuipers fluit komende vrijdag de WK-wedstrijd tussen Egypte en Uruguay. Danny Makkely is de videoscheidsrechter. De wedstrijd begint om twee uur en wordt gespeeld in Jekaterinburg. Het WK voetbal van 2026 wordt trouwens gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het gezamenlijke bid kreeg veel meer stemmen dan Marokko. De finale van het WK in 2026 is in New York. Het weer nog op steeds meer plaatsen zon bij 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 8.